uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft foto's gepubliceerd van de zelfmoordterrorist... die maandag een aanslag pleegde in Manchester. De recherche hoopt dat mensen de dader, Salman Abedi, herkennen... en dat ze meer weten over waar hij de dagen voor de aanslag was. Ook wil de politie graag weten wat Abedi die dagen heeft gedaan... en met wie hij contact heeft gehad. Op die manier moet onder meer duidelijk worden of hij in opdracht handelde van bijvoorbeeld terreurgroep IS die de aanslag heeft opgeëist. British Airways wil het grootste deel van de vluchten vandaag weer volgens schema laten vertrekken. De luchtvaartmaatschappij te gisteren met een storing... waardoor al het vertrekkende verkeer vanaf de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick stil kwam te liggen. Het is niet duidelijk of de storing nu helemaal voorbij is. Duizenden passagiers van British Airways over de hele wereld hadden gisteren te maken met lange wachttijden. Het bedrijf denkt dat een stroomprobleem de boosdoener was. In Marokko zijn twintig demonstranten opgepakt die vrijdagavond betrokken waren bij rellen met de politie in de kustplaats Al Hoceima. Aanleiding voor de rellen is een arrestatiebevel tegen de leider van de protestbeweging die strijdt tegen onderdrukking, corruptie en werkloosheid in het Marokkaanse Rifgebied. Hij zou een preek in een moskee hebben verstoord. De protestleider is gevlucht en zit ondergedoken. Voetbalclub Barcelona heeft voor de 29ste keer de Copa del Rey veroverd. Dat is de Spaanse beker. De club won met 3-1 van Deportivo Alaves, dat niet eerder de finale haalde. In meerdere landen werd gisteravond de bekerfinale gespeeld. In Engeland werd het toernooi gewonnen door Arsenal. Dat versloeg landskampioen Chelsea met 2-1. In Duitsland won Borussia Dortmund de beker... na drie jaar de finale te hebben verloren. En in Frankrijk ging Paris Saint-Germain er vandoor met de beker. Het weer wisselend bewolkt, bij minima rond de 17 graden.